Vijf uur. Dit is door Megens met het NOS-journaal. Het OM eist in hoger beroep twee tot vier jaar celstraf... tegen drie leidinggevenden van Chemiepak in Moerdijk. Ook wil het OM dat zij nooit meer leiding kunnen geven... aan een bedrijf dat werkt met gevaarlijke chemische stoffen. In 2011 brak brand uit bij Chemiepak. De gevolgen voor het milieu en de omwonenden waren groot. De totale schade ligt rond de 75 miljoen euro. De drie leidinggevenden van Chemiepak werden eerder door de rechtbank veroordeeld tot taakstraffen. Als Griekenland niet snel maatregelen neemt om beter zijn grenzen te controleren... lopen de Grieken het risico om uit de Schengenzone gezet te worden. Met dat dreigement zet de EU de Griekse regering onder druk... om werk te maken van de bewaking van de Europese buitengrens. Alleen dit jaar al zijn naar schatting 700.000 migranten via Griekenland Europa binnengekomen. Vrijdag komen in Brussel de EU-ministers van Binnenlandse Zaken bijeen... Volgens ingewijden raakt het geduld met Griekenland op. Er zou serieus gekeken worden naar manieren om Griekenland de wacht aan te zeggen. Aruba wordt ernstig bedreigd door de stijgende zeespiegel. Dat heeft premier Eeman gezegd op de VN-klimaattop in Parijs. Eeman is voorzitter van de groep kleine eilandstaten... die snel problemen krijgen door de opwarming van de aarde. Volgens hem worden 52 eilanden direct bedreigd. Vooral hotels langs de kustlijn liggen in de gevarenzone. De Koninklijke Nederlandse Schaatsbond wil een andere opzet voor het EK Allround. De mannen zouden alleen moeten uitkomen op de 500, 1500, 3000 en 5000 meter. Daarmee komt de 10 kilometer te vervallen. De Internationale Schaatsunie had eerder dit jaar besloten dat de langste afstand op de EK zowel voor mannen als vrouwen vervalt. Voor vrouwen is dat de 5000 meter. Die afstand wordt teruggebracht tot 1000 meter. Het weer in het zuiden en oosten opklaringen, verder bewolkt. Temperatuur tussen 10 en 12 graden. Morgen eerst in het oosten en zuiden nog wat zon.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 Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam heb je nu 10 minuten extra reistijd. En op eh, de A20 van Hoek van Holland naar Gouda is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Maasluis en het knooppunt Ketelplein staat 4 kilometer file en is eh, de rechter dicht.